met het NOS Bij de Israëlische aanval op de Evin-gevangenis in Teheran afgelopen maandag... zijn volgens Iran 71 mensen omgekomen. In het complex worden veel politiek gevangenen vastgehouden. Onduidelijk is hoeveel van hen om het leven zijn gekomen bij het bombardement. Iran zegt dat er ook bewakers, militairen en bezoekende familieleden... van gedetineerden zijn gedood. Bij een brand in een kantoorpand in Oosterhout in Noord-Brabant is vannacht iemand gewond geraakt. Hoe ernstig die verwondingen zijn is niet bekend. Drie anderen konden veilig het pand verlaten. Volgens de brandweer woedde het vuur in een pand van een transportbedrijf. Rond half vier was de brand onder controle. op Brabant schrijft dat de politie onderzoek, onderzoek doet naar mogelijke illegale bewoning van het pand. Bij een Russische luchtaanval op Oekraïne zijn zeker zes mensen gewond geraakt. In Gerson is iemand om het leven gekomen. Volgens het Oekraïense leger heeft Rusland bijna 500 drones en 60 raketten afgevuurd. Een deel daarvan is onderschept. Bij het afslaan van de aanval is een F-16 neergestort. De piloot heeft dat niet overleefd. De Spaanse motor 3 coureur José Antonio Rueda is de winnaar van de eerste race van de TT van Assen. Finale in de lichtste raceklasse werd verstoord door een valpartij in de voorlaatste ronde... waar meerdere coureurs bij betrokken waren. Vanaf morgenochtend 10 uur is een nationaal hitteplan van kracht. Vandaag geldt er een hitteplan voor Noord-Brabant en voor Limburg. Het hitteplan is bedoeld om mensen te waarschuwen. Vooral oudere en kwetsbare mensen krijgen het advies uit de warmte te blijven en veel te drinken. En dan nog het weer. Warm en zonnig. Langs de kusten op de Wadden is het maximaal 25 graden. In het zuiden kan de temperatuur oplopen naar 31 graden. Morgen wordt het iets warmer dan vandaag. En dinsdag wordt het een zeer warme dag. Dan loopt de temperatuur in het hele land op tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Door de afgesloten A10 Zuid heb je op omliggende wegen en alternatieve routes nog steeds vertraging. Op de A4 vanuit Den Haag heb je bij Amsterdam nog ruim 20 minuten tijdverlies. Op de A5 vanuit Hoofddorp is de vertraging een kwartier voor de aansluiting met de A10. En op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen heb je nog 20 minuten oponthoud...